nieuws van 7 uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij gevechten in Afghanistan is een ziekenhuis gebombardeerd. Daarbij zijn drie medewerkers van Artsen zonder Grenzen omgekomen. Dertig anderen worden nog vermist. Op het moment van de aanval lagen er 105 patiënten in het ziekenhuis... en waren er zo'n 80 artsen van verschillende nationaliteiten aan het werk. Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. De afgelopen dagen waren er hevige gevechten tussen de Taliban... en het regeringsleger in Kunduz... waarbij mogelijk ook de Amerikaanse luchtmacht betrokken is. Artsen zonder Grenzen diep geschokt te zijn door de aanval. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In Guatemala zijn zeker 30 mensen omgekomen na een aardverschuiving. Zo'n 450 mensen worden nog vermist. In een plaatsje ten zuidoosten van Guatemala-stad werd een hele wijk weggevaagd. Hevige regen zorgde ervoor dat het plaatsje werd overspoeld door modder en rotsblokken. Honderden reddingswerkers zoeken in het puin nog naar overlevenden. 34 mensen zijn inmiddels levend onder het puin vandaan gehaald. Het treinverkeer in de kanaaltunnel is stilgelegd nadat afgelopen nacht meer dan 100 vluchtelingen het spooremplacement bij Calais hadden bestormd. Een woordvoerder van de kanaaltunnel spreekt van een enorme invasie. Hij zegt dat de migranten goed georganiseerd waren en precies wisten waar ze naartoe moesten. De migranten zijn door de Franse politie opgepakt en meegenomen. Het is nog niet bekend wanneer het treinverkeer door de kanaaltunnel weer wordt hervat. In een Belgische gevangenis zijn enkele tientallen gevangenen gisteravond in opstand gekomen. Dat gebeurde in Hoogstraat, vlak over de grens bij Breda. Rond half acht kreeg de politie de melding dat twee groepen van elk ongeveer veertig gevangenen na het luchten weigerden terug te keren naar hun cel. Na ingrijpen van de politie was de situatie rond middernacht weer onder controle. De reden voor de opstand is niet helemaal duidelijk. Het weer in het noorden kan plaatselijk wat mist voorkomen, maar het wordt vandaag een zonnige dag. Het wordt tussen de 18 en de 20 graden.